Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De hulp voor jongeren die jeugdzorg krijgen moet niet stoppen als ze 18 worden. Dat staat nu nog in de wet, maar zorgt voor problemen, zegt Stichting Het Vergeten Kind. Met name de uit huis geplaatste kinderen, ehm, ja, die raken dus in veel gevallen hun woonplek kwijt. En het is evident dat dat op je achttiende geen goed idee is. De jeugdzorg wil dat er per kind wordt gekeken wat ze nodig hebben. In de Amerikaanse staat Californië zijn bij twee schietpartijen zeven mensen om het leven gekomen. Onder meer op een boerenbedrijf. De dader is opgepakt. Hij zou werken bij dat bedrijf en daar ontevreden zijn. Dit weekend was er in Californië ook al een andere heftige schietpartij met elf doden. In het noorden van China red je het niet met je thermo-ondergoed en een paar handschoentjes. Het is daar namelijk extreem koud op dit moment. Min 53 graden. Volgens Chinese media is dat een koud record. De noordelijkste stad van China is het gemiddeld rond deze tijd al min 15. Maar nu dus nog een stuk kouder. En wie nog een leuk bijbaantje zoekt, kan aan de slag in Gennep in Limburg. Daar zoeken ze nog vrijwillige torenwachters voor de toren. Volgens vrijwilliger Ad is het zeker geen 9 tot 5 baan. Nee, je bent helemaal niet de hele dag hier. Je maakt de toren open, je loopt in vijf minuutjes omhoog en omlaag. En dan ga je lekker naar huis eh, koffie drinken. En s'avonds om 6 uur kom je weer terug. Kijk je even of er niemand is achtergebleven. En daarna sluit je de deuren en dan zit jouw taak er voor die dag op. In totaal zoeken ze 6 torenwachters. En je moet goede benen hebben, want er zijn 8. 78 traptreden in de Martinestoren. Maar dat houdt je dan weer fit en jong. En dan nog het weer. Vanmorgen bewolkt, pas in de middag wat ruimte voor de zon. 1 graden in Limburg tot 4 langs de kust. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits met meer dan 100 kilometer file in Noord-Holland. Files met flinke vertraging worden veroorzaakt door aanrijdingen... zoals op de A7 richting Zaandam. Bij Purmerend Noord staat nog altijd 14 kilometer en het kost je een kwartier extra. Een kapotte auto op de A9 richting Amstelveen zorgt voor een file tussen Heemskerk en het Rotterpolderplein van 9 kilometer. Dat kost je zo'n 40 minuten extra. En ook 40 minuten vertraging heeft het verkeer op de N247 richting Amsterdam...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 De leeftijdsgrens voor jeugdzorg moet worden losgelaten. Dat wil de stichting Het Vergeten Kind. Omdat lang niet alle kinderen op eigen benen kunnen staan als ze 18 en dus volwassen worden. Gezinnen die uit huis worden gezet moeten beter beschermd en ondersteund worden, schrijven de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Vooral kinderen hebben het zwaar als ze hals over kop naar een ander huis moeten verhuizen. Het weer overwegend bewolkt, in de loop van de dag wat meer zon. Het wordt vandaag 1 tot 4 graden. thinks he's flying this, also known as a buster.